De maand dat de kredietcrisis begon. De AEX-index steeg vandaag met ruim kwart procent en eindigde op 375,40 punten. De stand werd voor een belangrijk deel bepaald door het overnamebod van America Mobile op KPN. Maandag sloot de AIX al op de hoogste stand van dit jaar. De Amsterdamse beurs is al de hele zomer aan een opmars bezig. Dat heeft onder meer te maken met tekenen dat er een bescheiden economisch herstel op komst is. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat Rusland meer tekst en uitleg geeft over de uitspraken van minister van Sport Mutko. Dat de Russische anti-homo-wet ook van kracht is tijdens de winterspelen in Sochi. IOC-president e Rogge benadrukte nog eens dat de Olympische Spelen voor iedereen zijn en dat niemand in Sochi mag worden gediscrimineerd. De Britse schrijver en acteur Stephen Fry voert op internet actie voor een boycott van de Olympische Spelen in Sochi medewerkster van de Rotterdamse politie is aangehouden op verdenking van witwassen van drugsgeld. Het is een vrouw van 37. Ze werd thuis in Rotterdam-Zuid gearresteerd. In verband met de zaak zijn in Barendrecht nog twee mannen aangehouden voor cocaïnehandel. De politie doorzocht vier huizen en vond daarbij 7 kilo cocaïne, groot geldbedrag en een Uzi-pistoolmitrailleur. De man die vorig jaar een aanslag wilde plegen op het gebouw van de centrale bank in New York moet 30 jaar de cel in. De 22-jarige man uit Bangladesh probeerde in oktober een busje met 450 kilo explosieven voor het bankgebouw in Manhattan te laten ontploffen. De bom ging niet af. Geheimagenten van de FBI hadden hem namaakexplosieven geleverd. Het weer wisselend bewolkt, ook vanavond en vannacht. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen geregeld zon, maar landinwaarts ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden.